Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Hamas heeft gisteren voor de vierde dag op rij Israëlische gijzelaars vrijgelaten. Het zijn deze keer drie Israëlische vrouwen en acht kinderen. Dat brengt het totaal van de afgelopen vier dagen op 50. Er zou ook een aantal Thai zijn vrijgelaten. In ruil zal Israël rond deze tijd 33 Palestijnse gevangenen laten gaan. Vanmiddag werd bekend dat Israël en Hamas hun gevechtspauze met twee dagen hebben verlengd. Dat betekent dat ook morgen en overmorgen mensen vrijkomen. De verlenging van de gevechtspauze in Gaza geeft volgens VN-chef Guterres een sprankje hoop midden in de duisternis van de oorlog. Hij hoopt dat er de komende dagen meer hulp naar de bevolking van Gaza kan. Gemeenten die nog weinig tot niets hebben bijgedragen aan de opvang van statushouders... moeten alsnog per direct opvangplekken aanbieden. Die noodoproep doet het COA vandaag aan 45 gemeenten. Zij krijgen een telefoontje van het COA of bewindslieden. Aanleiding zijn de problemen bij het overvolle opvangcentrum in Ter Apel. Bij een aanval op een gevangenis in Sierra Leone zijn zondag bijna 2000 gedetineerden ontsnapt. Er zouden er iets meer dan 20 zijn teruggevonden. Een gewapende groep voerde op meerdere locaties aanvallen uit. Zo werd een legerkazerne in de hoofdstad Freetown bestookt. Volgens de regering door opstandige militairen. De president zei zondag dat de meeste leiders van de gewapende groep zijn opgepakt. Sinds de omstreden herverkiezing van president Bio is de situatie in Sierra Leone gespannen. In de vier grote Nederlandse steden is gisteravond de winteropvang weer opengegaan. Dak- en thuislozen kunnen daar slapen vanwege de kou. Ze kunnen er ook douchen en krijgen een warme maaltijd en ontbijt. Het weer, vooral in het zuiden en zuidoosten, valt regen en soms ook sneeuw.